Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Een Amerikaans bombardement in Syrië heeft waarschijnlijk aan twee kinderen het leven gekost. Dat wijst onderzoek van het Pentagon uit. Het bombardement in november was gericht op een complex waar terroristen explosieven zouden vervaardigen. Het is voor het eerst dat Amerika toegeeft dat bij de bombardementen burgerdoden zijn gevallen. Mensenrechtenorganisaties zeiden dat al eerder. Het Pentagon onderzocht in totaal 46 meldingen. In 35 gevallen zijn volgens de onderzoekers geen burgers omgekomen. Tien andere meldingen worden nog onderzocht. Bondskanselier Merkel en president Hollande hebben op de EU-top apart overleg met premier Tsipras van Griekenland. Dat gebeurt in de marge van de top in Riga. Volgens Hollande is het gesprek niet bedoeld om extra druk te zetten op de Grieken, maar om constructief mee te denken. De EU wacht al maanden op concrete Griekse plannen om het economische beleid grondig aan te passen en bijvoorbeeld het belastingregime aan te scherpen. Pas daarna kan sprake zijn van verdergaande Europese steun aan Griekenland. Alle finalisten van het Eurovisie Songfestival zijn bekend. In de tweede halve finale kregen Litouwen, Azerbeidzjan, Letland, Israël, Montenegro, Noorwegen, Polen, Cyprus, Slovenië en Zweden de meeste stemmen. Aan de finale aankomende zaterdag doen 27 landen mee. 20 plaatsen zich via de twee voorrondes. Vijf zijn traditioneel zeker van een finale plaats. De winnaar van vorig jaar doet ook sowieso mee, dat is Oostenrijk. En ter ere van het 60-jarig jubileum van het Songfestival sluit dit jaar ook Oostenrijk aan.